Voor 250.000 dollar zou Joran vertellen waar het lichaam van Holloway ligt. Van der Sloot werd gisteren opgepakt in Chili. Hij wordt verdacht van de moord op een 21-jarige vrouw in Peru. De VRT meldt dat in Brussel de man is opgepakt... die gisteren in een rechtbank twee mensen doodschoot. De man is opgepakt in het Warandenpark in de Belgische hoofdstad... De dader schoot in het paleis van justitie een vrouwelijke rechter en een pakketwacht dood. Hij slaagde erin om na zijn daad te vluchten. De politie begon een grote klopjacht op de man en slaagde erin om hem in het park te overmeesteren. Het gaat volgens de VRT om een 47-jarige Iranier. Hij zou uit wraak hebben gehandeld. De rechter die hij heeft gedood zou hem jarenlang hebben getergd. Zo heeft de man volgens de VRT verklaard. Een groep jongeren heeft op het station van Meersen in Zuid-Limburg een conducteur mishandeld. De man liep een gecompliceerde enkelbreuk op en moest naar het ziekenhuis. De vier jongeren kregen waarschijnlijk ruzie met de conducteur omdat ze geen treinkaartje hadden. Nadat ze de man hadden mishandeld gingen ze er lopend vandoor. Twee jongens van 17 en 18 zijn opgepakt. In de serie oefenwedstrijden voor het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Italië verloren van Mexico. De regerend wereldkampioen verloor met 2-1 van Mexico. Duitsland won met 3-1 van Bosnië-Herzegovina. Het Nederlands elftal speelt nog één oefenwedstrijd voordat het afreist naar Zuid-Afrika. Morgen ontmoet Oranje Hongarije in Amsterdam. Het weer, het is zo'n 9 graden, overdag 20 tot 25 graden. In het weekend nog iets warmer en vanaf zondag kans op een onweersbui.